moet met het NWS Journaal. De Amerikaanse president Trump, Vietnam en China... die al tijden oneenigheid hebben over zeggenschap van eilanden in de Zuid-Chinese zee. Trump, die vandaag in Vietnam kort zijn Vietnamese ambtgenoot sprak... zei dat hij graag bemiddelt omdat hij daar heel goed in is. Eerder op de dag stuurde de Amerikaanse president een nieuwe serie tweets de wereld in over Noord-Korea. Zo schrijft hij beledigd te zijn dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un hem oud noemt. En dat hij zo hard probeert om Kims vriend te worden. In Den Haag is een aantal feestende fans van het Marokkaanse elftal opgepakt... omdat ze de politie hadden bekogeld met onder meer steden en vuurwerk. De voetbalfans waren de straat op gegaan om te vieren... dat Marokko zich voor het eerst in 20 jaar heeft geplaatst voor het WK. Ook op een plein was het onrustig door feestende fans die de politie bekogelden. United Airlines vliegt zeker tot en met maandag niet op New Delhi. Volgens de Amerikaanse vliegmaatschappij is de smog in de Indiase stad te gevaarlijk voor de gezondheid. United vergelijkt de smog met natuurrampen als orkanen en vulkaanuitbarstingen en biedt reizigers aan kosteloos om te boeken. De luchtkwaliteit in New Delhi is in 20 jaar niet zo slecht geweest. Onder meer door de uitstoot van verkeer en industrie en weinig wind. Voor zover bekend zijn andere vliegmaatschappijen niet van plan vluchten naar New Delhi te annuleren. Op Maastricht-Aken Airport is aan het einde van de avond een vrachtvliegtuig van de baan geraakt. Het was een Boeing 747 van Saudi Saudia Cargo. Die wilde vertrekken naar Jeddah. Volgens de brandweer is er iets misgegaan tijdens het opstijgen. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De hulpdiensten rukten massaal uit, maar er was geen brandgevaar en geen van de inzittenden raakten gewond. Het weer vannacht is het vrijwel overal droog.